Moutschreurs met het NWS Journaal. Nieuwbouwhuizen moeten niet langer worden aangesloten op aardgas. Koken en verwarmen moet op een andere manier, dat zegt net beheerder Stedin. Die vindt het maatschappelijk niet verantwoord om nieuwe huizen nog op het gas aan te sluiten... omdat we toe willen naar een klimaatneutrale samenleving. Bewoners zouden elektrisch kunnen koken en de kachel laten werken op stadsverwarming. De Tweede Kamer is flink geschrokken van de conclusies uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de zorg in de verpleeghuizen. Volgens de inspectie kunnen 49 verpleeghuizen de zorg voor ouderen niet goed aan. Een Kamermeerderheid wil dat de lijst met namen van de slecht presterende verpleeghuizen direct openbaar wordt gemaakt. In het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink is er morgen een reconstructie in Bilthoven. Tenniscoach Mark de de man die vastzit op verdenking van de moord, zal erbij zijn. De reconstructie die wordt gedaan op verzoek van de officier van justitie is op straat voor het huis van Everink. De zakenman werd dit voorjaar doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Het pakketje dat zaterdagavond werd gevonden onder de auto van misdaadjournalist Martin Kok was inderdaad een explosief, dat bevestigt de politie. Kok zag iets onder zijn auto zitten toen hij in Amsterdam uit een restaurant kwam. De explosieve opruimingsdienst maakte het explosief onschadelijk. Het is nog onduidelijk wie de bom heeft geplaatst. En de gemeente Alfa aan de Rijn heeft een excuus aangeboden voor het kraanongeluk afgelopen augustus. Burgemeester en wethouders hebben dat gedaan in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat dat het vertrouwen is geschaad. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Het wordt tussen 17 en 20 graden. Smiddags vooral landinwaarts kans op buien. Na morgen minder wisselvallig en warmer. En dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een avondspits zonder al te veel problemen. Op de A6 van Muiden naar Lelystad gebeurde wel een ongeluk bij Almere Poort. De weg is vrij, de file is nog 2 kilometer. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West 9 kilometer. 20 minuten vertraging heb je op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein.